Jelle Seubering met het NOS Journaal. De oudste zoon van Ridouan Taghi, Faisal, is uitgeleverd aan Nederland. Een jaar geleden werd de 23-jarige Faisal in de Verenigde Arabische Emiraten opgepakt. Hij wordt door justitie beschouwd als sleutelfiguur binnen de criminele organisatie van zijn vader. Ridouan Taghi werd zelf in 2019 opgepakt in Dubai. Hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De Olympische Spelen in Parijs zijn officieel geopend. Na een botenparade met atleten werd het Olympisch vuur ontstoken. Een grote ballon met daaronder een ring van vuur steeg vervolgens op. De openingsceremonie werd afgesloten met een bijzonder optreden van Celine Dion op de Eiffeltoren. Het was het eerste optreden dat ze gaf sinds 2020. Toen bleek dat ze chronisch ziek was. De Nederlandse sporters stonden samen met die van Peru op een boot. Handbalster Lois Abbing en de 3x3 basketballer Worstie de Jong droegen voor Nederland de vlag. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een CDU-politica lichtgewond geraakt nadat ze werd aangevallen op straat. De in Cameroen geboren Awemo was poses aan het plakken voor de komende deelstaatverkiezingen toen ze werd aangevallen door een vrouw. Ze raakte gewond aan haar nek en moest in het ziekenhuis nagekeken worden. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt en gaat uit van een racistisch motief. De Spaanse rechtbank heeft de machinist die in 2013 in Spanje een dodelijke treinramp veroorzaakte... veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Ook de toenmalige veiligheidsdirecteur van de spoorbeheerder krijgt die straf. Bij het ongeval in Santiago de Compostela vloog de trein met veel te hoge snelheid uit de bocht. 79 mensen kwamen om het leven. Het weer vannacht op de meeste plekken droog.